Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël heeft een grote luchtaanval uitgevoerd op Nabatieh, een stad in het zuiden van Libanon. Dat meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In de stad wonen ongeveer 15.000 mensen. Hulpverleners zijn bezig met het zoeken naar slachtoffers. Maar dat is volgens hem moeilijk vanwege de grote branden die zijn ontstaan. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn er sinds eind september... door Israëlische aanvallen ruim 1600 mensen gedood in Libanon. Ook zijn er ruim 10.000 mensen gewond geraakt. In Alphen aan den Rijn is opnieuw een pand beschoten. Niemand raakte daarbij gewond. Twee mensen zijn aangehouden. Eerder deze week waren er ook al incidenten. Donderdag werd een woning beschoten. Daarvoor werden twee verdachten aangehouden. Diezelfde avond werden twee mensen gearresteerd bij een winkelcentrum... na een melding dat ze mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze bleken een explosief bij zich te hebben. De dag later was er een explosie bij een woning in Alphen aan den Rijn. En daarvoor is nog niemand opgepakt. De Poolse president Tusk wil het recht op asiel tijdelijk afschaffen... Hij zegt dat migranten de grens over gedwongen worden door Rusland en Belarus... nadat ze hen hebben opgehaald uit onder meer Syrië. Zo willen die landen volgens hem de situatie in Polen en de Europese Unie destabiliseren. Gezondheidsgoeroe Wim Hof heeft de Volkskrant aangeklaagd vanwege een artikel. Daarin wordt hij beschuldigd van huiselijk geweld. Dat meldt persbureau ANP. Volgens Hof zijn bronnen die een ander beeld schetsen weggelaten... en is het verhaal van de Volkskrant een eenzijdige weergave.